Clemens Peters met het NOS Journaal. In Barcelona zijn tienduizenden mensen op de been om te demonstreren voor een onafhankelijk Catalonië en tegen ingrijpen van Spanje. Het Spaanse kabinet besloot vandaag dat het regiobestuur moet worden vervangen en dat de macht van het regioparlement wordt ingeperkt. Over een half jaar komen er verkiezingen. De maatregelen moeten nog door de Senaat in Spanje worden goedgekeurd. De vicepresident van Catalonië zei dat Madrid niet de autonomie van Catalonië heeft opgeschort, maar de democratie. Ook de Catalaanse leider Puigdemont is bij de betoging in Barcelona. Hij zal vanavond een verklaring afleggen. De Maltese regering heeft een miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. De tipgever kan ook rekenen op bescherming. De onderzoeksjournaliste kwam maandag om het leven bij een bomaanslag op haar auto. Ze was in haar blogs zeer kritisch over de politici op Malta en onthulde veel corruptieschandalen. Dat levert haar veel vijanden op. Premier Rutte heeft vandaag met zijn drie vicepremiers gesproken. Volgens hem zijn de gesprekken met Kajsa Ollongren, Hugo de Jonge en Carola Schouten uitstekend verlopen. Maandag en dinsdag ontmoet Rutte de rest van de ministers en de staatssecretarissen. Voor de gesprekken bij Rutte zijn alle nieuwe bewindslieden al gescreend door onder meer de Belastingdienst en de Veiligheidsdiensten. Ze hebben ook hun nevenactiviteiten moeten melden. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet donderdag op het bord staat bij de koning. Hogeschool Windesheim in Zwolle sluit een van de schoolgebouwen na een technisch onderzoek. Mogelijk is bij de bouw van gebouw X in 2010 dezelfde constructie gebruikt als bij de parkeergarage in Eindhoven die in mei instortte. De school heeft boormonsters van de vloerplaten genomen en die zijn aanleiding voor nader onderzoek.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 So when your tears roll down your but you gotta be there for me too. me too. Last year took a toll on me. Made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your But you gotta be there for me too for me too love you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Running, running. to be there for me too. Please fasten your seatbelts. De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on our ride. Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. Een hele, hele, hele goede avond. We zijn er weer. Week 9, jaargang 1, de Euro Breakdown. De top 40, de lijst, de lijsten. We gaan er weer tegenaan. En ik heb vandaag bij mij... Quentin Brouwer. Quinten Brouwer. Quinten, uh, jij... Uh, zal heel even de jingle ietsjes zachter draaien. Dan kunnen we elkaar nog een beetje horen. <laughs> Quinten, jij eh, hebt eh, hiervoor eh, ook al gedraaid bij, bij ZFM. hoe lang ben je nu, ben je nu bezig? Vraag, vraag je wat. ik denk vier jaar ondertussen. Oké, oké. Okay. Netjes, Dus... Jij hebt wel ervaring. Ik heb wel ervaring als het slaafje van de DJ Master. Als het slaafje van de DJ Master. Uh, je bent eh, in eh, dit geval niet het slaafje van de, van de DJ-master. Je bent een zeer gewaardeerde sidekick. <laughs> om, op deze te zeggen. Maar kan ik jou hier ook vaker verwachten in de studio? Of, of wat gaan we doen? Wordt het eenmalig? wat, wat, wat wil je doen, jongen? Ik wil best vaker langskomen. Lijkt me heel gezellig. Nou, jullie hebben het gehoord. Jullie hoeven niet alleen maar naar het verschrikkelijke stemgeluid van mij te luisteren. <laughs> ik heb er nog iemand bij. Maar ja, weet je, zoals we dat altijd zo mooi zeggen, het is niet lullen, maar luisteren. We gaan gelijk naar de nieuwe plaat van Maroon 5 en Julia Michaels met Help Me Out. I'm getting kinda over this I need a metamorphosis Are you weak as me? If not, do you wanna be? these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cutting through the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, I, when I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. And I ran till my feet, couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning Till I know I'm alive, alive and I said till I can't hear your voice no more Suddenly the sun goes up And I feel my love flooding back again but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought. biedt nooit excuses aan. Dat heeft ze tot nu toe nog niet gedaan. Week 9, Euro Breakdown, jaargang 1. Ja, ze zegt nog steeds geen sorry. Maar ja, wat doe je eraan? Vrij weinig. Hey, eh, even kort voordat we eh, straks eh, natuurlijk ook weer even de lijst, de lijst gaan doornemen. twee weken terug is Chris Brown met een nieuw nummer verschenen in de Euro Breakdown. Met Questions. En ehm, blijkt dus nu dat op 31 oktober een, nieuw album naar binnen komt. dat zou moeten bestaan uit 45 nummers dat wel... Dat is wel een aardig album inderdaad. Dat is zeker een aardig album. Eh, als je dat allemaal heeft in moeten zingen. Misschien dat liedjes zijn eh, ja, die destijds op de kast zijn blijven liggen. Maar vind ik, eh, vind ik vrij pittig. afgelopen voorjaar kwam al aan het licht dat de zanger werkte aan een groot studioalbum... met mogelijk 40 nummers. Met de release van de tracklist blijkt dat er op Heartbreak on a Full Moon zelfs 45 nummers staan... Op het album is ook R. Kelly te horen op de track Juicy Booth. En verder hebben Lil Yachty en even kijken, Hena Aiko, Def Love, Usher, Gucci Mane... En Yo Gotti, A Boogie With The Hoodie. <laughs> Kodak Black, Future, Young Talk, Ty Dolla Sign. Jezus mina, wat werkt er allemaal Lijst, man. Jezus. Ja, hij heeft wel, eh, wel echt wat mensen uitgezocht. Eh. nou, ik kan me wel voorstellen dat je op een eh, totaal van 45 nummers hoort. Dus het wordt zo'n driedubbel album, heb ik dus begrepen. Dat klopt. Zo, nou ja, pittig. Ja, eh, het is niet normaal. Ik weet niet hoe lang die daar al mee bezig is, maar... Ja, flinke periode denk ik. Als je, als je nu kijkt naar zijn laatste album, want dit, dit zou dus zijn achtste album moeten worden. Eh, in ieder geval, het is, eh, ja, in ieder geval, het is, het is het achtste studioalbum. Ik, uh, ja, dat, in ieder geval zijn zevende kwam in 2015 uit. Maar hoe lang <laughs> heb je daarover gedaan? Maar het kan, kan ook kloppen. We hebben natuurlijk niet heel veel van hem gehoord de afgelopen eh, oh. periode. Moet ik wel zeggen dat dat nummer, wat, ik, eh, wat eh, yeah, dat wordt nog wel heel vaak gedraaid. Heel vaak aangevraagd. Best wel een oude plaat eigenlijk. Terwijl die, die is denk ik volgens mij ook weer 5, 6 jaar oud. Als het niet meer is. Als het niet meer is. Ik denk dat het nog wel meer is. Moeten we even opzoeken dan. Nou, daar gaan we zo eens even naar kijken wanneer eh, dat eh, nummer is uitgekomen. We gaan eh, om half acht gaan we natuurlijk de lijst der lijsten even doornemen. De nummer 40 tot en met 30 gaan we mee beginnen. Kijken wat er allemaal veranderd is. Zal Post Malone nog steeds op nummer 1 staan? Dan gaan jullie natuurlijk uiteraard in het tweede uur achterkomen. Quintin blijft hij lekker tot het, hele, tot het einde van de uitzending blijft hij er gewoon bij. Ik heb eh, begrepen dat hij het hier wel naar zijn zin heeft. Dus, uh, <laughs> ja, zeker. Dat, uh, dat moet wel goed komen. Uh, we gaan door naar ja, dan het, mo het, het moment van dit uur. En ja, laten we maar eens hopen dat het ook echt onvergeten wordt. French Montana, Swaley, Unforgettable. Daarna de nieuwe van Sam Smith, Pray. decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll Sam Smith met Prey, een nieuwe nummer. En eh, oh, ik moet zeggen, we hadden het er net even over natuurlijk... dat we even, even een kleine, kleine pauze hadden. Maar eh, ja, Sam Smith is eigenlijk wel een beetje de mannelijke tegenhanger van Adele. Zo kunnen we hem het best noemen. En ik zat nog even te twijfelen. We hebben natuurlijk, eh, ik had natuurlijk al wel wat, wat, verteld over Sam Smith. We zijn wat vaker wel wat zijn biografie ingedoken. Maar hij komt naar het Amsterdamse Ziggo toe op 5 mei. Dus hij komt hier gewoon, een grootheid van de muziek komt hier weer langs. We hebben eh, Nival Galiti komt langs. Eh, de Macklemore komt ook naar Amsterdam toe. Dus dat wordt gewoon een groot feest, jongen, volgend jaar. we gaan eens even kijken, want eh, ja, wat ik net zeg, hij komt naar de Amsterdamse Ziggo Dome. In 2014 bracht Sam Smith zijn debuutalbum in The Lonely Hour uit. Van het album werden er wereldwijd meer dan 12 miljoen stuks verkocht. En in ons land werd dat album drievoudig platina. Inmiddels is duidelijk dat het tweede album van Sam Smith op 3 november zal verschijnen. The Thrill of It All. Van dat album hebben we van de eerste nummers, eh, ja, eh, wat, wat, we hebben gehoord, Pray. Dat is een van zijn top 40 hits geworden. Uh, eh, Too Good at Goodbyes. Inmiddels al uh, hebben die mogen horen in de tussentijd. Smith, die in 2015 voor het laatst in ons land een concert gaf, neemt zijn nieuwe album mee in Europa. Op 20 maart trapte hij, hij zijn concertreeks af in Sheffield, waarna hij tot 18 mei door Europa zal toeren. Met op 5 mei het concert in Amsterdam. De kaartverkoop dat eh, voor het concert is al gestart. Nee, moet nog starten. 27 oktober. Dus eh, hou alles in de gaten. Want Sam Smit komt eraan. Zoals ik net ook heb eh, gezegd voordat we eruit gingen. we gaan nog heel even, om half acht nog heel even de lijst even voor het eerste gedeelte doornemen. Dus de plek 40 tot en met 30. Deze week staat op plek 40 Major Laser featuring Travis Scott en Camilla Cabello met No No Better. Is een plaatje gezakt, vond vorige week nog op plek 39. Deze week op plek 39 staat Chris Brown met Questions. Uh, was eigenlijk wel veelbelovend. Kwam maar, eh, nou, niet, heel hoog de top 40 binnen, maar is toch weer wat gezakt. Drie plaatsen maar liefst. Op plek 38 is een nieuw binnengekomen Maroon 5 en Julia Michaels met Help Me Out. En op plek 37 staat Rudy Mantle featuring James Arthur met Sun Comes Up. Was vorige week nog op plek 33 terug te vinden. Op plek 36 staat Demi Lovato met Sorry Not Sorry. Vorige week was dat nog plek 28. Is dus wel even flink wat plaatjes gezakt. Op plek 35 Robin Schultz met eh, James Blunt eh, met het nummer OK. Stond vorige week nog op plek 31. Plek 34 wordt vastgehouden Jonas Blue featuring William Singh en Mama. Op plek 33 staat Lewis Tomlinson featuring Bibi Rexa Back to You. Op plek 32 staat French Montana met Swaley en het nummer Unforgettable. Drie plaatsjes gezakt ten opzichte van vorige week. En op plek 31, een nieuwe binnenkomer, is Sam Smith met het nummer Pray. Op plek 30, daar gaan we natuurlijk ook zo naar luisteren, is Haley Steinfeld en uh, Alesso met het nummer Let Me Go. Is vijf plaatsjes gezakt eh, ten opzichte van eh, vorige week. Stond toen nog op plek 25. Desalniettemin is dat natuurlijk ja, is daar niks mis mee. Quinten, wat vind je ervan tot zover? Nou, ik moet zeggen, ik vind het heel verwarrend. Sommige nummers die heb ik nog niet gehoord, dus eh, ik ben heel benieuwd. Okay. Ook naar dit nummer. Ik, eh, ik ga het graag luisteren. Ja, ik eh, werd, werd, ook aangenaam verrast, moet ik zeggen. Ze, ze, doen het heel erg goed. Ik dacht eerst dat het een beetje een soort van echt typische country song was, maar ja, weet je, zie voor jezelf. Do. say, hey man, nice to meet you. It should take every one last time, and I know. Cause I found some fake love. Broke is a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Do you remember dancing? The parties out in the yard. We would piss off the neighbors. They'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Oh, cause a bottle you gotta believe me When I say it only happened once mm -hmm. I tried and I tried continent van onze aardkloot.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 En eh, ja, Charlie Poet, we zijn even een beetje gaan zoeken. We hebben natuurlijk al een beetje wat verdiept in de biografie. Maar nu zijn we nog achter iets anders gekomen. En uh, ja, Quinten, jij kan daar volgens mij wel wat over vertellen. Ja, dat kan ik zeker. Hij is dus eh, gevraagd voor het 16e seizoen van American Idol. Maar hij heeft toch gezegd om het niet te doen. Hij heeft het afgewezen. Oh. En hij, hij, zo vertelt hij dat hij het veel te druk heeft in zijn leven. dat hij veel meer kansen heeft nu gekregen. En dat hij uiteindelijk moet zeggen dat hij sommige dingen moet afwijzen. En eh, ja, eh, de jury tot nu toe is Kate Perry, die samen met Luke Bryan en Lionel Richie eh, gaan samenwerken voor, American Idol. Hebben gezegd dat Charlie Puth een goede aanvulling zouden zijn. Die hadden gezegd dat het een interessante richting is. Omdat Charlie Puth iemand is die nieuw is bij het grote publiek van Amerika. Hij heeft duidelijk een grote groep fans. Maar ik denk dat hij echt talent heeft, zegt Perry. Ja, ik vind het jammer op zich. hij is 25, hè? Dus, Jonge kerel. Ja, ja aan de ene kant wel, eh, kan, kan, ik me op zich kan ik het wel begrijpen. Maar ja, het is een kans die even laat schieten. Ja, nee, als hij het nu gewoon zo druk heeft, dan om zo'n superkans te laten vallen, dan moet hij wel nog wat vetters aan de horizon hebben. Ja, zeker wel, zeker wel. Hij moet, eh, hij moet wel, eh, ja, wel wat kunnen blijven doen. Dus ja, nou, jammer Charlie Poet. Dus niet bij American Idol. Nou ja, joh. Shit happens, zeggen ze toch? Hey, uh, Ja, we gaan eh, om uh, denk, eh, tien voor gaan we nog nog even naar een plaatje luisteren nog. We gaan om tien voor gaan we nog even de nummer 30 tot en met 20 gaan we doornemen. We gaan naar, een, naar nummer luisteren, nieuwe binnenkomer van vorige week. En dan heb ik het over niemand minder dan DJ Snake en Love, A Different Way. We zijn zo weer weer terug. van DJ Snake en Love. Jeetje mina, ik moet zeggen, het is, een lekker er binnenkomen. Een lekker plaatje, een lekker track. Zo zullen we het zo maar noemen. We gaan eens even eh, eh, de nummer 30 tot en met 20 eh, doornemen, Quint. Want ik ben wel benieuwd wat er... we zijn bijna op de helft. Dus ja, dan ook toepasselijk dat we dan even de helft van de lijst doornemen. Op plek 30 staat deze week Haley Steinfeld en Alessa met Let Me Go. Vorige week op plek 25. Op plek 29 One Republic featuring Seep, Rich Love. En op plek 27 stond hij vorige week op plek 28. staat Charlie Puth met zijn nieuwe nummer How Long. Dus een hele hoge notering. Eh, eerste nummer waarmee hij zo hoog binnenkomt. Op eh, plek 26 staat Skrillex en Pooh Bear met Would You Ever. En op plek 25 staat DJ Snake featuring Love A Different Ways. Van vorige week ook op plek 25 op plek 24 staat Calvin Harris met het nummer Feels. Vorige week was hij nog op plek 21 terug te vinden. Op plek 23 staat Macklemore met Kesha in the Good Old Days. Daar gaan we zo in het tweede uur gaan we daar naar luisteren. Tot vorige week op plek 30. Dus is weer even 7 plaatsen omhoog geschoten. Op plek 22 staat deze week Zed en Liam Payne met Get Low. Vorige week was deze nog op plek 19 terug te vinden. En op plek 21 deze week staat Imagine Dragons met Thunder. Zes plaatsen gezakt in verhouding met vorige week. Toen stond ze nog op plek 15. En wie er op plek 20 staat, ja, nou, ja, nou, ga ik nog even geheim houden. Daar gaan we eigenlijk volgende, daar gaan we volgende uur pas mee, eh, mee beginnen. Dus jongen, jongen, jongen, jongen. Nogmaals, Quinten. Je wil nog steeds niet weg, je wil wel blijven zitten. Je hebt eh, wel het gevoel van, joh, dit, dit, kan, dit, dit, kan, dit kan ik wel handelen. <laughs> nee, ik wil nog niet wegrennen. Nee, nee. Kijk, kijk, Prima, prima. Dus, uh, ja. ik word, er, ik, word er heel, ik word er helemaal gelukkig van. <laughs> Ik hoop jij ook. Ik hoop dat jullie thuis daar ook heel erg gelukkig van worden. We gaan het, eh, we gaan het meemaken. Hey, eh, zoals ik net al eh, zei, Skrillex is er ook weer. Samen met Pooh Bear, Would You Ever? Would you ever take a chance with me? Would you ever take Would you ever change your frequency? You Ever. Ja jongens, zijn we alweer aan het einde van het eerste uur. Tijd gaat snel hè. Jezus. Ja, time flies je you're having van Dat is gewoon niet normaal. <laughs> Ik heb begrepen dat we ook eh, luisteraars hebben. Die hebben, we, die, die hebben we normaal gesproken ook, maar we hebben die bekende zitten ons uit te lachen. Die zitten ons gewoon uit te lachen, want wij klinken grappig. Ja, blijkbaar is het zo. Ja, oké. Okay. Nou, top, weet ik dat ook weer. Kunnen we niet meer slapen vanavond. Nee, dat, nou <laughs> ja. ja. Afsluiten die andere, ik zeggen. <laughs> Beetje jammer weer dit. Eh. Chanti. We noemen geen namen. Eh, <laughs> was ik... Toch? <laughs> Och jongens, ja, dit was alweer het, eh, het eerste uur eh, van de Euro Breakdown. We gaan straks verder met de lijsten en lijsten. En zoals we dat zo mooi in die slogan zeggen, de countdown of the continent. Ik heb net een paar fillers, oude fillers zitten luisteren en dat klinkt toch nog een beetje... Ah, ah, ah. Eh. Ja, het is niet helemaal, eh, niet helemaal mijn ding. Maar eh, eh, je, moet er maar je moet er maar blijven worden. Je moet er maar blijven worden. Dus ja, ja, ja, ja. We gaan naar een nummer luisteren waarvan ik, uh, <laughs> waar, we ook wat uur hopelijk mee kunnen gaan afsluiten. Maar dat is denk ik ook het nummer wat wel, wel als een van de langste nummers wel in, in de Euro Breakdown staat. Want dat, het, is er niet uit te krijgen. Het blijft, hij blijft echt de nummer 30 en 40 steken. En vorige week stond hij op 39. Nu staat hij op plek 40. Dan uh, heb ik het natuurlijk over... No No Better featuring Quavo, Major Lazer, Travis Scott. Tot straks jongens, we gaan verder. looking like it been dip, Dipping that, dipping that, dipping that. Script looking like it been flip, Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that phone, my God. Whole squad getting that, getting that. Police it ain't true, had to go and cop to hell, now we can't fit that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better baby, I know you baby, I know better. Baby, I know you baby, I know. Baby, I know better. Dropped off on my whip, whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple mix, mixing that, mixing that, mixing that Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she's sitting at. Taking shots, pouring bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, I that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Cause better. baby, I know no better. on the chips. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the raiders. Cause pull up, we pop out, we You know no better. Stack my bread up. Don't get fed up. Ain't gon' let up. You told me to shut up. But I'ma do better. Uh-huh. It's not my race. Get out my face.